Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De belegering van Mariupol zal de geschiedenis ingaan als een oorlogsmisdaad van het Russische leger. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky in een nieuwe videoboodschap. De aanvallen van het Russische leger zijn volgens Zelensky een terreur die nog eeuwen herinnerd zal worden. In dezelfde videoboodschap liet Zelensky ook weten dat een aantal pro-Russische partijen in Oekraïne wordt verboden. Het gaat onder meer om twee partijen die in het parlement zitten. Het verbod geldt voor de duur van de staat van beleg in het land. Russische troepen hebben vorige week duizenden mensen uit Mariupol met geweld naar Rusland gestuurd, zegt het bestuur van de stad. Het bestuur reageert daarmee op beweringen van Rusland dat er bussen met vluchtelingen uit Mariupol waren aangekomen. De claim van het stadsbestuur zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Voor de tweede dag op rij hebben activisten van Greenpeace in de Oostzee geprotesteerd tegen olietankers uit Rusland. In kajaks en kleine bootjes voeren ze langs enkele tankers en hielden ze spandoeken omhoog. Greenpeace wil dat we zo snel mogelijk stoppen met het gebruik van olie en gas, vooral uit Rusland. De organisatie telde naar eigen zeggen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne bijna 189 supertankers die vol olie en gas Rusland verlieten. Daarvan hadden er 88 een Europese bestemming. In het centrum van Rosmalen zijn twee meisjes van 16 en 17 opgepakt na een fatale steekpartij. Rond 10 uur gisteravond ontstond een ruzie op een terras. Een man van 22 werd gestoken en vluchtte naar een andere horecazaak waar hij vervolgens overleed. Wat de aanleiding van de steekpartij was, wordt nog onderzocht. In de jachthaven van Harderwijk woedt brand in een aantal boten. Volgens de, de veiligheidsregio staan op een werf vijf boten in brand. De brandweer heeft drie blusvoertuigen en een hoogwerker ingezet om het vuur te bestrijden. Er wordt gewaarschuwd voor geuroverlast door de rook die is ontstaan. Het weer in het noorden schijnt de zon, in het zuiden is het bewolkt.